Dat mag zeker niet hier in het natuurgebied, hè? scooter in een vet kleur. De speakers zijn zo toeter, ik maar dat ik scheur. Ja! Nee, rood. Bloot. Bloot, wat nou bloot? Rood, man. Neem eens voor mietjes. Maar ga zit vast. scherpe bocht, scherpe bocht. Ik ga je vol gas erheen, maar Doe tegen hard maar als ik scheur. Ja! voetgangersgebied, voetgangersgebied, dacht het even niet.